Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het geweld tegen agenten is vorig jaar weer iets toegenomen. Het is al voor het vijfde jaar op rij. Bijna 13.000 agenten kregen klappen of werden bekogeld met glas en vuurwerk. Volgens de politie komt de toename onder meer door alle demonstraties die er het afgelopen jaar waren. Vaak werden die na een tijdje behoorlijk grimmig. En een hoop champagne, blauw-wit-rode vlaggen en vuurwerk in Parijs gisteravond. President Macron won de presidentverkiezingen. Hij mag de komende vijf jaar dus blijven. Dat is best een opluchting voor hem, vertelt onze correspondent Frank Renaud. Je zag het gisteren ook wel eh, toen hij die toespraak hield op de Champ de Mars. Het park aan de voet van de Eiffeltoren. Merci! Vive la République! Et vive la France! opgelucht. Hij lachte veel inderdaad. Opgelucht moet hij zijn. En blij natuurlijk dat hij vijf jaar verder mag. President Macron! President want hij heeft de macht gekregen van de Fransen om nog eens vijf jaar te regeren. Macron wil die komende jaren meer banen regelen en meer geld pompen in zorg en onderwijs. Ook wil hij zes nieuwe kerncentrales bouwen. Een uitkering krijg je wat hem betreft niet zomaar. Daarvoor moet je elke week minstens 15 uur stage lopen of studeren. En de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad praten vandaag weer over opvangplekken voor Oekraïners. Het kabinet wil 75.000 bedden regelen. Het is de vraag hoe gemeenten daarvoor gaan zorgen. En woensdag kleuren de straten weer oranje en wordt er volop gefeest. Het is dan Koningsdag. In Maastricht maken ze zich klaar voor een bijzondere editie. De koning viert er dit jaar daar zijn verjaardag. De burgemeester van de stad heeft er zin in. Zelf denk ik dat als we uiteindelijk allemaal op het Vrijthof staan met z'n tienduizenden en we zingen. Ja, dat is wel echt kippenvel. En na twee jaar corona zijn we er zo aan toe. Je krijgt het weer nog meer wolken vandaag dan de afgelopen dagen. En landinwaarts en in het zuiden kan er ook een bui vallen. In het noorden blijft het wel droog en is er opnieuw best wat zon. Het wordt 13 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland heb je vertraging op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Bijna 10 minuten tussen Brezandijk en Den Oever. Ook 10 minuten extra voor de A8 Zaanstad richting Amsterdam bij Zaanstad-Zuid. En op de A9 Diemen richting Amstelveen tussen Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen ongeveer een kwartier. Na een ongeluk is de rechte reishok dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest, the brightest, the meanest, the strongest, the very best of them all, the South London Collective Group, known as, goodness Snake Roger, who is it? This is Big Bro, bro. taking over the show, with this new flow. flow. You need to listen up and feel this. Cause we won't quit. When we make them hits yeah. and stack yeah. them chips, yeah. It's is I came for the dough. As soon as I stepped in the door, I see that you hating my glow, the cool, the flow, we soon to blow. We tired of being this poor and having to sleep on the floor and working a nine to five just like a five dollar. Knowing we worth more, we simply had to settle the score. That's why you see these albums and these singles in the stores. It's Big Brother, baby, trying to catch some major figures. You messing my cheese and I'll switch just like Schwarzenegger. This is Big Bro, taking over the show with the this new flow. You need to listen up and feel this. Cause we won't quit. When we make them hits and stack them chips, who's this? Dion, I bet you won't forget my name. I probably, maybe, gonna get inside your brain. My family does the same. It's baby's time to reign. We're doing them platinum things. I know you listen up and they'll Cause we won't quit, quit. We make them hits and stack them chips for this. Hey yo, this is J-Rock, uh -huh. and I got more skills than average Put us together, man, we're more than all of y'all can manage. Cause we be the baddest at it. This here took years of practice. And now it's only more money and it's more madness. Stuck up on a daily basis. We travel so many places. Switching so many tricks, we're mixing up the names with faces. Cause they see the ice and they trip. They like to ride in the whip. But all I wanna know is if these girls is riding the. Huh? Who's, who's, who's this? This is the NADI, you didn't think I was coming at you. Giving you people a different kind of big brother flavor. I bet y'all didn't think I'd be writing these beats and making no paper. But I guess I'm a paper chaser, player, and it's in my nature. This is Big Bro, bro. taking over the show, show with this new flow. flow. You need to listen up and feel this. Cause we won't quit, quit. We make them hits and stack them chips with this. This is Big Bro, bro. taking over the show, show with this new flow. flow. You need to listen quick, quick. make them hits and stack them chips, with this? last few years or so Paris to China to Colorado complain about Zes punt negen stil op straat. Het is anders dan anders, want heb je geen reden, dan mag je daar niet. En de kans die bestaat alles veranderd.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 suppose that's what you do. do my Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Franse president Macron heeft zijn aanhangers bedankt voor hun steun. Hij won gisteren opnieuw de presidentsverkiezingen. Hij kreeg bijna 59% van de stemmen. Zijn tegenstander Marine Le Pen kreeg ruim 41%. Philips heeft opnieuw geld opzij gezet voor het repareren van defecte slaapapneuapparaten. Het gaat om 165 miljoen euro extra. De totale kosten voor de terugroepactie naderen daarmee bijna een miljard euro. In de regio Darfur in Soedan zijn zeker 168 mensen omgekomen bij etnisch geweld. Dat meldt een hulporganisatie. Het is een van de dodelijkste confrontaties in jaren in Darfur. Het weer veel bewolking. In het zuiden kan een bui vallen. Noorden blijft droog met meer ruimte voor de zon. En het wordt een graad of 14. tu savais comme je t'aime, j'ai jamais tant aimé, je te connais à peine. Faut une première à tout et merci d'avoir détruit le corps de maman. Elle s'aimait pas beaucoup mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an. Oh comme c'est beau le métier de parent. Tu verras c'est que du bonheur, tu verras c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs, y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. d'abord, tu m'idéalises. Avant que tu me méprises. Ok, d'accord, tu piqueras des crises. Ensuite, ben, tu feras tes valises. Et puis, bon débarras, bon débarras, bon débarras. Tu diras, c'est pas grave, ouais, mais tu débarrasses, tu débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit, prends toutes tes crasses, allez-y, fais des gosses. Allez-y, fais des gosses. classique du bonheur. non mais oui je sais, ton amour viendra Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras Tu verras c'est que du bonheur, tu verras c'est de la joie Y'a les couches, à les odeurs Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste Puis y'aura papy, aura mamie Si on est en vie, on gardera le type Puis on fera caca et puis on fera pipi Rira bien, ça t'arrivera aussi Tu verras c'est que du bonheur chien les autres van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Let's talk this over It's not like we're dead Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead. Held up so high on such a breakable thread.